Twee uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal komen. Dat schrijft de Duitse krant Bild op basis van vertrouwelijke overheidsdocumenten. Het aantal van anderhalf miljoen ligt flink hoger dan waar de Duitse regering eerder rekening mee hield. Tot nu toe was er sprake van 800.000 tot een miljoen asielzoekers die naar Duitsland zouden komen. De regering maakt zich zorgen over het grote aantal voorzieningen dat moet worden getroffen. De deelstaten en gemeenten hebben nu al moeite met het regelen van onderdak en sanitaire faciliteiten. Islamitische staat heeft een Romeinse triomfboog van 2000 jaar oud opgeblazen in de historische stad Palmyra. Dat heeft het hoofd van de Syrische dienst voor nationaal erfgoed gezegd tegen persbureau Reuters. Volgens hem hebben bronnen in de stad de vernietiging bevestigd. IS heeft al meerdere keren eeuwenoude gebouwen in de stad verwoest, onder meer drie graftorens en de tempel van Bel. De stad Palmyra staat in zijn geheel op de werelderfgoedlijst van UNESCO. In Portugal heeft de centrumrechtse regeringscoalitie haar meerderheid in het parlement verloren. De coalitie van premier Coelho blijft nog wel de grootste, maar kan niet zonder de steun van de socialistische partij regeren. Dat dreigt politiek nog lastig te worden, want de socialisten staan ver van de regeringspartijen af. Volgens voorlopige uitslagen heeft de regeringscoalitie 37% van de stemmen gekregen. De socialisten zijn niet verder gekomen dan 32%. Het KNMI heeft opnieuw code geel afgegeven vanwege dichte mist. De waarschuwing geldt voor het hele land, behalve voor Noord-Brabant en Limburg. In de rest van het land is het zicht lokaal heel slecht. Ook de ochtendspits kan er last van krijgen. Volgens het KNMI lost de mist waarschijnlijk pas aan het eind van de ochtend op. In het noorden en het IJsselmeergebied kan de mist tot de middag blijven hangen. Het weer vannacht bewolkt en droog bij minima rond de 10 graden. In de ochtend vooral in de noordelijke helft van het land lokaal dichte mist.